Daar hebben ze ook de nacht doorgebracht. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een trucker. We moeten nu eindelijk naar buiten treden en aangeven dat we dit niet willen, dit beleid. Het beleid van corona, maatregelen, de QR-code zijn vrije mensen. Wij willen onze, ons erfgoed niet uh, verkwanseld hebben. In februari gaan die maatregelen eraf. Dat beloven ze allemaal. Maar laat die hele regering opstappen. We zijn er klaar mee. Rond deze tijd begint er nog een coronaprotest in het centrum van Den Haag. De trucks zijn daar dus niet welkom. Zeker 24 clubs in Amsterdam kunnen een boete van 4500 euro verwachten. Volgens de gemeente overtraden ze de coronaregels door mee te doen aan de protestactie De Nacht staat op. Ook op andere plekken werd er vannacht gehandhaafd poppodium 013 in Tilburg moet een boete van 10.000 euro betalen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wil alle containers in de haven met tropisch fruit controleren op drugs. Dat schrijft hij in een brief aan Rutte en de premier van België. In de brief staan ook andere maatregelen om de drugshandel in de havens van Rotterdam en Antwerpen te stoppen. Een mooie mijlpaal voor basketballer LeBron James. Gisteren verbrak de Amerikaan tijdens een wedstrijd het puntenrecord. Met 44.157 punten is hij de topscorer aller tijden. De basketballer zelf kan het nog niet helemaal geloven dat hij een van de beste is. you know, a pretty big deal. uh, throughout my career, um, anytime I've been with some of the greats, I've always just been Toch was hij nog niet helemaal in de feeststemming, want zijn team verloor de wedstrijd. Het weer, vandaag een zonnige dag op eh, andere plekken buiten het zuiden en oosten om. Af en toe wat meer bewolking. Het is tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N236 Weesp richting Hilversum afgesloten... tussen de afrit en Bussumlaan aanrijding.